Zijn grootste concurrent, de huidige vicepresident, staat op 38,5 procent. De oudspeler van Paris Saint-Germain en AC Milan is vooral populair onder jonge Liberianen. Het is de tweede keer dat hij meedoet aan de verkiezingen. Waarschijnlijk wordt hij in januari geïnstalleerd als president. Vier gedetineerden zijn in Berlijn ontsnapt door een gat in de muur van de gevangenis te maken. Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en zijn spoorloos verdwenen. De vier liepen tijdens hun dienst in een autowerkplaats stiekem naar de muur en braken een stok beton uit de muur. Pas na een half uur werd de uitbraak ontdekt. Bewakingscamera's hebben de actie wel vastgelegd. De chef van het leger des Hels in Australië is in opspraak geraakt nadat zijn dochter een concert had bezocht met kaartjes die gedoneerd waren. Een fan van de Beatles had de kaarten gekocht voor daklozen. Volgens de chef van het leger des Hels had zijn dochter het ticket pas gekregen nadat twee daklozen op het laatste moment hadden afgezegd. Schaatser Sven Kramer heeft op overtuigende wijze de 10 kilometer op zijn naam geschreven bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Regerend Olympisch kampioen Jorrit Bergsma eindigde net onder de winnaar en pakte daarmee het tweede Olympische startbewijs. Het weer, het is droog, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Het kan lokaal glad zijn. Morgen gaat het smiddags weer regenen en die regen gaat over in sneeuw of natte sneeuw.